Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. In 60 mensen ziek geworden van een salade met kip erin. Eén persoon is zelfs overleden. De kip in de salades was besmet met salmonella. De problemen duren nu al maanden. De salades werden begin februari al uit de handel genomen... en ruim 9000 kilo kip is teruggeroepen. Hoe het vlees besmet kon raken is nog onduidelijk... maar volgens de gezondheidsdiensten is de uitbraak nu voorbij... Toch is de producent er nog niet klaar mee. Tientallen mensen die ziek zijn geworden stappen naar de rechter. De Amerikaanse president Trump noemt het een schande dat de FBI een inval heeft gedaan bij zijn advocaat Michael Cohen. Volgens Trump is de FBI bezig met een heksenjacht. Volgens de New York Times is de inlichtingendienst op zoek naar documenten over pornoactrice Stormy Daniels. Cohen zou haar 130.000 dollar betaald hebben om haar seksuele contact met Trump stil te houden. In Casablanca is het proces begonnen tegen Nasser Safsafi... de leider van de protestbeweging in de Rif in Noord-Marokko. Safsafi is een van de 54 kopstukken die terecht staan. In 2016 brak een golf van demonstraties uit in de RIF... van mensen die betere leefomstandigheden... en minder discriminatie door de regering eisen. Aanleiding was de dood van een visverkoper. Safsafi zit al tien maanden vast, naar eigen zeggen geïsoleerd. Hij wordt onder meer verdacht van opruiing. En de schrijver van sommige van de grootste hits van Fleetwood Mac is uit de band gezet. Gitarist Lindsey Buckingham is ontslagen, meldt het muziektijdschrift Rolling Stone. Buckingham schreef en zong onder meer Go Your Own Way. Er zou ruzie zijn over de komende tournee. Binnen Fleetwood Mac komen al tientallen jaren met enige regelmaat ruzies voor. Het weer, het blijft vrijwel overal droog. Overdag neemt geleidelijk vanuit het zuiden de kans op regen toe. Het wordt 17 tot 21 graden.